Evi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky praat vandaag met president Trump. Hij hoopt dat de Amerikaanse president instemt met het conceptplan voor een einde aan de oorlog. Gisteravond heeft Zelensky nog met Europese leiders en de NAVO gesproken. Het ging om een telefonisch gesprek waar ook demissionair premier Schoof aan deelnam. Zelensky gaf aan na afloop weinig prijs over de inhoud van de besprekingen. Intussen blijft Rusland Oekraïne aanvallen met drones en raketten. Op de A2 Ben en Bos is een voetganger doodgereden. Dat gebeurde rond kwart over één op de weg richting Utrecht. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waarom diegene op de snelweg liep. Hulpdiensten hebben de plek van het ongeluk afgeschermd. De hoofdrijbaan van de A2 was tussen de knooppunten Vught en Empel dicht. Zeker 40 mensen zijn in Parijs aangehouden nadat ze illegaal vuurwerk en rookbommen hadden afgestoken. Het vuurwerk werd afgestoken op het plein in de buurt van de Eiffeltoren. De Franse politie heeft niets gezegd over de achtergrond van de daders. Mogelijk gaat het om de harde kern van voetbalclub Paris Saint-Germain. In de Amsterdamse buurt Floradorp zijn gisteravond opnieuw branden gesticht op straat. Volgens de regionale omroep NH werden op meerdere kruispunten afval, containers en hout in brand gestoken. De brandweer spreekt van forse buitenbranden. Er is nog niemand aangehouden. Inwoners van de wijk zijn boos over het besluit van Amsterdam... om het vreugdevuur tijdens de jaarwisseling te verbieden. De brandweer zegt al jaren dat die traditie onverstandig en onveilig is. Het weer in het noorden en oosten geldt code geel.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 Levi van